Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. En waarom zou ik zeuren? Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. En wat gebeurt dan mocht gebeuren? Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. En ook al gaat het niet zoals ik wil. Ik zie je niet bij de pakken hier, ik steek mijn kind vooruit en ik stop een lekker handje in de geel. Ja! I ah, cut Hé, hey, dat in mijn zaal. Ah, leuk hoor. Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. Ik sta springen met de stijver. Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. wat een barst van de vijver. Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. En als ze lelijk zijn, dan boeit me niet zozeer. Ik gooi ze op mijn bed, ik trek een zak over de kop. Ik zet de vlogger op een rechtshamspeer. Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. En Jullie kunnen maar niks maken. Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. En ik schreeuw het van de daken. Ik voel me kei goed, ik voel me kei goed. Maar de wereld is te gek en ik oké. Okay. Dus praat niet langer over hoor, kanker en geweld. Zet mijn hoedje af en zing maar lekker mee. Ik voel me kei goed, ik voel me kei